Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de grens dus weer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangskamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen voor deze mensen om de nacht door te brengen. Volgens de UNHCR komen de vluchtelingen uit landen in Afrika en Azië. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. Griekenland is bang dat het aantal vluchtelingen bij de grens met Macedonië snel zal oplopen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een wet die strengere controles van Syrische vluchtelingen mogelijk maakt. Ook wordt het plan van president Obama om 10.000 Syrische vluchtelingen op te vangen door de wet uitgesteld. Het wetsvoorstel van de Republikeinen werd met een tweederde meerderheid aangenomen. Dat is precies genoeg om te voorkomen dat Obama zijn veto uitspreekt over de wet. Het wetsvoorstel werd ingediend na de aanslagen in Parijs. Door die aanslagen groeide de anti-Syrische stemming in het land. In Kuwait is een terreurnetwerk opgerold dat geld en wapens levert aan de terreurbeweging IS. De leider van de groep is een Libanees. De andere arrestanten zijn een Egyptenaar, vijf Syriërs, twee Australiërs en een Kuwaiti. Volgens de Kuwaitse minister van Binnenlandse Zaken leverden ze onder meer raketten aan IS. Het nieuwe album van de Britse zangeres Adele is niet via streamingsdiensten zoals Spotify of Apple Music te beluisteren. Dat melden de New York Times en techwebsite The Verge. Het album 25 komt morgen uit. Spotify heeft tegen persbureau AP bevestigd dat het album morgen niet beschikbaar komt. De vorige albums van Adele zijn wel te beluisteren via de dienst. Het weer dan nog. In het noorden nog een enkele bui, maar in het zuiden kan het tot vannacht nog blijven regenen. Het is een graad of 11. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Het wordt dan tussen de 9 en 10 graden.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 Ik ben bij u tot eh, middernacht met de heerlijkste, rustigste muziek. En u kunt eh, zelf ook een aandeel hebben in het programma. Door een verzoekje te doen via mijn uh, Facebook-site, Charles Duif. Samen met eh, Mark Knopfler neem ik u mee naar Philadelphia.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 En met eh, Mark Knopfler komen de ware kleuren van dit programma... tussen app en vloed bovendrijven, luisteraars. True Colors. Wie kan dat nou mooier vertolken dan Cindy Loper? de ware kleuren, de true colors. Procol Herm, eh, Gary Brooker neemt ons mee naar de Grand Hotel. Het is een live uitvoering opgenomen in eh, Denemarken, Ledenborg. En eh, fantastisch met een groot koor erbij. night we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare on carousel and gambling stay. Our fortunes meet dissipate. Candlelight and chandelier, silver plate and crystal clear. done. Gary Brooker. Ja, terecht applaus voor de man. Live concert in eh, Denemarken. In uh, zo heet het plaatsje. Dit was The Grand Hotel van uh, Procol Harum. All for Love, Rod Stewart. Samen met Brian Adams. When it's love Eh, in, in, de naam van de liefde. Ja. Nou, gebeurde dat maar eens eh, wat meer eh, deze dagen. Want het is een, een puinhoop op de wereld, mag je wel stellen. Maar goed, we kunnen dat een klein beetje helen met, met mooie muziek. Waaronder dit van Noah, het Ave Maria. Speciale uitvoering van Noah. natuurlijk weer een zoon. Die heette Jesus. En eh, daar zingt George Michael dan weer over.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 De lady in red? Of, is dat nou weer een heel ander hoofdstuk? Ah, natuurlijk, Chris de Burke, die zingt dat. naar Tussen App en Vloed. Easy listening muziek tot eh, vannacht 12 uur met Cheryl dit is Jennifer Rush. Before the Dawn. No shadows on the wall. No footsteps in the hall. But I'm not afraid. For in my dreams I'm day to me before the dawn, when the light of love still warm, and I can hear the heavens singing to us Jennifer Rush was dat met eh, Before the Dawn. Oftewel eh, voor de Douw aanbreekt. Nou, dat duurt nog tot morgen natuurlijk. Want eerder eh, gaat dat zeker niet gebeuren. ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik zie dat we bijna naar de klok van 12 uur gaan. En dat wil zeggen dat ik er dan eventjes uit moet voor, voor het nieuws.